Annette Schut met het NOS Journaal. De vrouwen die betrokken waren bij het incident in Utrecht... waarbij een politieagent geweld gebruikte... zijn het eens met de conclusie van de politie, zegt hun advocaat. De politiechef Midden-Nederland zei eerder vanavond... dat de agent die een van de vrouwen schopte te ver ging. Ook de inzet van de wapenstok was niet iedere keer gepast. Volgens de advocaat zijn de vrouwen tevreden dat de politie haar verantwoordelijkheid wil nemen... maar dat het voor hen nog niet klaar is. Ze hebben aangifte gedaan tegen de agent. In het Verenigd Koninkrijk is een seriemoordenaar opnieuw tot levenslang veroordeeld. Steve Wright zit al sinds 2008 levenslang vast voor het doden van vijf jonge vrouwen in 2006. Deze week gaf de man toe dat hij in 1999 nog een vrouw heeft vermoord. Het gaat om Victoria Hall, een destijds 17-jarig meisje. De dood bleef tot deze week onopgelost. De Verenigde Staten hebben opnieuw een verdachte opgepakt van de aanslag in Libië in 2012. Bij die aanslag op het Amerikaanse consulaat in Benghazi kwamen vier Amerikanen om het leven, onder wie de ambassadeur. De nu opgepakte verdachte speelde volgens justitie in de VS een sleutelrol bij die aanslag. In Milaan zijn de 25e Olympische Winterspelen officieel van start gegaan. Tijdens een ceremonie in het San Siro-stadion presenteerden de landenteams zich in een optocht met vlaggen. Nederlandse vlag werd gedragen door shorttrekker Jens van het Woud. Ook veel hoogwaardigheidsbekleders waren aanwezig, waaronder ook het koningspaar en kroonprinses Amalia. Omdat de Spelen op verschillende plekken in Noord-Italië worden gehouden, zijn er twee Olympische vlammen. Het weer, nu nog af en toe regen, maar vannacht vaker droog.